Drie uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. referendum heeft Groot-Brittannië het vertrek uit de Europese Unie in gang gezet. Rond half twee vanmiddag kreeg EU-president Tusk de brief... waarmee de Britten de artikel 50-procedure voor het vertrek beginnen. Binnenkort nemen de regeringsleiders een besluit over de richtlijnen... waaraan EU-onderhandelaars zich moeten houden. EU-hoofdonderhandelaar Barnier noemt het een droevige dag voor de EU... Anti-EU-partij UKIP viert juist feest in een kroeg. Voor Pasen is er geen nieuw kabinet, denkt informateur Schippers. Het streven is wel dat het voor de zomer lukt. Schippers gaf voor het eerst toelichting op de manier waarop ze met VVD, CDA, D66 en GroenLinks een akkoord wil bereiken. Een van de eerste belangrijke punten op de agenda is het formuleren van een algemene missie van het nieuwe kabinet. Vanaf volgende week donderdag komt Schippers elke week met een update. Veel overlast in het centrum van Leiden door een gesprongen hoofdwaterleiding. Iets na één uur stroomde het water huizen binnen aan de Rijnsburger Singel. Ook de kade, de weg en auto's raakten beschadigd. Rond twee uur werd de waterleiding afgesloten. Tilburg wil motorclub Satudara de stad uitzetten. De vraag is alleen nog wanneer, zegt burgemeester Nordanus, die maatregelen wil nemen. Satudara heeft een clubhuis in Tilburg. De politie deed daar vrijdag een inval in een onderzoek naar witwassen. De burgemeester wil het clubhuis zo snel mogelijk sluiten. En een nieuw dieptepunt voor het Nederlands elftal. Na de nederlagen tegen Bulgarije en Italië is Oranje op de FIFA-ranglijst afgezakt naar plaats 32 tussen Hongarije en Cameroen. Het is de laagste notering sinds de invoering van de lijst in december 1992. De nieuwste lijst wordt gepubliceerd op 6 april. Dan nog het weer. Vanmiddag wat regen, maar vaker is het droog. Vooral in het zuiden breekt af en toe de zon door. Het wordt maximaal 17 graden. Morgen en vrijdag kan het 22 graden worden. Dit is Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Nauwelijks vertraging bij Schiphol op dit moment. Op de A4 Amsterdam-Den Haag, waar de Schipholtunnel versmalt is. Er zijn maar twee rijstroken open, maar de vertragingstijd is maar een paar minuten.